10 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De 86-jarige Brit heeft tegen een Duits autoblad gezegd dat hij is afgezet. Afgelopen week werd bekend dat de Formule 1 is gekocht door Liberty Media. Het zusterbedrijf van Ziggo-eigenaar Liberty Global zou daar 7 miljard euro voor hebben betaald. Het leek er eerst op dat Ecclestone directeur zou blijven. Hij is ruim 40 jaar de baas geweest van de Formule 1. Zijn opvolger is de Amerikaan Chase Carey. In Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een schietpartij op een plein. De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Het slachtoffer zou een bekende zijn van de politie. Hij moest op straat worden gereanimeerd en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De cijfers die het Witte Huis had over de opkomst bij de inauguratie van president Trump waren niet helemaal juist, erkende woordvoerder Sean Spicer op een persconferentie. Hij had naar eigen zeggen verkeerde informatie gekregen over het aantal mensen dat met de metro naar de inauguratie was gekomen. Spicer beschuldigde de media er dit weekend van dat ze de opkomst veel te laag voorstelden. Op de persconferentie vanavond zei hij dat het wel de best bekeken inauguratie ooit was, dankzij YouTube. Floortje Dessing is door mediavakblad Broadcast Magazine uitgeroepen tot omroepvrouw van het jaar. Ze kreeg de prijs uitgereikt in beeld en geluid in Hilversum. Volgens de jury heeft Dessing het fenomeen reisprogramma hoogstpersoonlijk tot eigen genre ontwikkeld. Vorig jaar oktober won ze ook al de Gouden Televisiering voor haar reisprogramma Floortje naar het einde van de wereld. De titel Omroep Man of Vrouw wordt sinds 1991 uitgereikt. Vorig jaar won talkshowpresentator Umberto Tam. Het weer nog, door winterse buien kan het glad zijn vanavond. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land. die gladheid kan tot laat in de ochtend aanhouden.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 About the Boy. Brimston, Gran Torino, Manchester, By the Sea. Eh, Thomas Crown Affair, Tin Man. Fantastische soundtrack. De nieuwe film Split. The Book of Love. Filmmuziek Justin Timberlake. En misschien als ik nog tijd heb iets van Serpico. we beginnen met eh, wat muziek uit een film. Die heet, uh, eh, is even kijken hoe die ook alweer heet. About a Boy. En dat is, de muziek is van Badly Drawn Boy. Het zijn een paar korte nummertjes, maar het is wel aardige muziek. Above You, Below Me. Don't wanna be anything I know. You take answers. muziek. En dat komt uit About a Boy. Een film met in de hoofdrol Hugh Grant en Tony Collette. Eh, Will, gespeeld door Grant, is trots op zijn betekenisloze leven. Een leven dat hij financiert met de royalties van de kersthit van zijn wijle vader. De wonderenwereld van familie, familie en liefde is hem vreemd... totdat de twaalfjarige stumper Marcus, zoon van een stoffige hippie... gespeeld door Colette, op de stoep staat. En dan, eh, ja, dat is een aardig verhaal. Eh, zeker de moeite waard. En de muziek is ook niet onaardig. Vandaar dat ik er drie korte eh, deuntjes uit draai. Wet, wet, wet. van eh, Brimstone. Daar komt hij. Muziek Junkie XL. Brimstone is een Nederlands-Amerikaanse western thriller uit 2016... geschreven geregisseerd door Martin Koolhoven. De film ging op 3 september jongsleden in première... Film, filmfestival van Venetië. De film bestaat uit vier episodes. Openbaring, Genesis en eh, eh, Exodus en Vergelding. En de muziek is van Junkie XL. Ik ga er gewoon nog wat uit draaien. I'm a father. Liz kan niet praten en woont met haar gezin in Amerika... ergens in de tweede helft van de 19e eeuw. Als er een nieuwe dominee verschijnt die zij kent als afgezond van de duivel... weet ze direct dat zij en haar gezin gevaar lopen. Het is zo dat uh, in een, eh, vertelde in een interview... dat hij geïnspireerd was door de film The Night of the Hunter... een film uit 1955 waarin Robert Mitchum een moordzuchtige dominee speelt... Eh, op internationale festivals heeft deze film behoorlijk wat indruk gemaakt. Productie kostte 12 miljoen. Eh, première in Nederland 12 januari. Dus hij draait momenteel in de bioscoop. Hoofdrollen Dakota Fanning, Guy Pearce, Kit Harrington en Carice Verhouten. Eh, nog één nummertje uit deze film. Eens even kijken. Tom Holkenburg. Uh, ah, lees maar. Brimstone, de Nederlands-Amerikaanse film... met muziek van Tom Holkenborg, of ook wel Junkie XL genoemd. was eh, was westernmuziek. Toch wel aparte muziek. Beetje traag. Beetje, ja, dus natuurlijk gaat over een, een, een enge dominee. Nou, dat, dat vind je wel terug in de muziek. Eh, mooie muziek is ook van, eh, uit de film Gran Torino. Muziek van Kyle Eastwood, een zoon van Clint, die de muziek gecomponeerd heeft. Gran Torino. Gran Torino's aanrader. Het gaat over, eh, het, eh, nadat zijn vrouw is overleden... wordt het humeur van Walt Kowalski, gespeeld door Eastwood... Koreaan veteraan, gepensioneerd fabrieksarbeider... en een racistische knorrenpot op de proef gesteld. Zijn kinderen willen hem in, een verzorgingshuis stoppen. Een piepjonge pastoor komt steeds vragen of hij wil komen biechten... en dat probeert de buurjongen ook nog eens zijn mooie klassieke Ford Gran Torino te stelen. Zou het jochie met lokale bendes te maken hebben? Zeer de moeite waard vanwege de humorvolle script, uitstekende spel en de sympathieke boodschap. En daarom nog één keer dat laatste nummer, Krantorino, Torino. Clint Eastwood, Kyle Eastwood en Michael Stevens. Krantorino. Torino. tenderly your story is nothing more than what you see or what you've done or will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now, the tender breeze blows, whispers through my grand torino, whistling their tired song. Engine hums and bitter dreams grow, heart locked in a Gran Torino. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm. the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle nights and the breeze blows, whispers through Gran Torino whistling another tired song. Engines hum and better dreams grow. Heart locked in a grind Torino. Beats a lonely rhythm all night long. breaks through the trees. They're sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you've left behind. So tenderly, your story is nothing more than what you see. What you've done will become standing strong. You belong in your skis, just wondering. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow in a grind to Beats a lonely rhythm all night long. May I be so bold and still need someone to hold that shudders my skin. There's sparkling world is nothing more than Warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known battle scars and worn out beds. Gentle now, tender breeze blows and whispers through Gran Torino. Whistle another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm. Prachtige uitvoering. Hier zit wat in, deze muziek. En dat allemaal uit de film Gran Torino. En dan zitten we toch een beetje in de jazzy Style. En dan kom ik bij de film The Thomas Crown Affair. Muziek van Bill Conti. En die film is uit 1999. En dit is wel een nummer wat daarbij aansluit. The Windmills of Your Mind. En dat is eh, de, de jazzman Chico O'Farrell. muziek kwam uit de film The Thomas Crown Affair. Net vijf aanstaande donderdag om half negen. En nog één nummertje. muziek gecomponeerd door Bill. Dit was natuurlijk het bekende nummer van Michel Legrand, Windmills of Your Mind. Maar de eh, overige muziek is gecomponeerd door Bill Conti. En daar de finale van. muziek. Eh, dan komen we bij een nieuwe film. Ik had vorige week beloofd wat nieuwere films te draaien. Dat gaan we doen ook. Eh, dan kom ik bij Manchester by the Sea. Een poos geleden heb ik het al gedraaid. Maar nu is de film uit in Nederland. Dus de hoogste tijd om Manchester by the Sea eh, te draaien. De muziek is van Leslie Barber. Het is de, ja, het koor. Chester by the Sea. Een film eh, uit, 2016 natuurlijk. Uh, met in de hoofdrol Casey Affleck. Uh, een stugge klusjesman Lee, gespeeld door Affleck... leidt een eenzaam bestaan in een voorstadje van Boston... geplaagd door demonen uit het verleden. Wanneer zijn oudere broer overlijdt... wordt Lee tot zijn schrik aangewezen als de voogd over diens 16-jarige zoon. De gebeurtenissen in Manchester bij the Sea zijn van wel haast ondraaglijke somberheid... Maar dankzij de lome, onopgesmukte verteltrand verzandt de film niet in melodrama. Een goede film, mooie film. En iedereen is diep onder de indruk van de hoofdrolspeler Casey Affleck. En daarom toch nog wat muziek van Leslie Barber. In deze soundtrack is ook heel veel klassiek verwerkt. Ik heb toch gekozen voor wat nummers van Leslie Barber. Smoke. laatste nummertje. Manchester by the Sea. Reprise. Strings reprise. zover Manchester by the Sea. Muziek van Leslie Barber. Ik zag dat er op vrijdag een film was uit 1987. Tin Man heet die film. Hij begint om vijf over half twaalf en is op België 1. En dat is een aardige film. Ik heb hem tig jaar geleden gezien. Maar hij zit nog in mijn eh, geheugen zou ik bijna zeggen. Het verhaal, het, gaat over, het is een, eh, een comedy. En het gaat een, eh, over Tin Man. Twee mannen, gespeeld door Dreyfus en De Vito Eén geboren winnaar, ander geboren verliezer. Hun auto's botsen tegen elkaar. En beide marken, mannen werken in de aluminiumindustrie. Bij concurrerende firma's. Ze verkopen volgens mij aluminiumramen. Uh, wraak beheerst vervolgens hun leven. Maar het grappige van deze film is... is er ook de muziek. Die is echt wonderschoon. Muziek gecomponeerd door Simon Boswell. thema, Tin Man. mijn spijt toegeven dat dit eigenlijk de verkeerde muziek is. Ik dacht dat dit Tin Man was, maar dit is eh, wel Tin Man, maar het is de muziek van Boswell. En eh, dit is niet de muziek uit eh, de film Tin Man van Barry Livingston. Ik zal eens kijken of ik daar nog wat uit kan draaien. Eens even kijken of me dat gaat lukken. weten ze wel uit de film. When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide. They'd hide. When Liberty Valance walked around, the men would step aside. Because the point of a gun was the only law that liberty understood. When it came to shooting straight and fast, uh, he was mighty good. From out of the east, a stranger came, a law book in his hand. Oh man, the kind of a man the West would need to tame a troubled land. Cause the the only law that liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. Many a man would face his gun, and many a man would fall. The man who shot Liberty Valance. Ik zit even kijken op de soundtrack van uh, de film Tin Man. Ik zie er heel veel bekenden staan. De Girl from Ipanema. Van, uh, ik zie staan You Belong To Me. Joe Stafford, ik zie staan In the Wee Small Hours of the Morning, Frank Sinatra. Alabamba. Richie Valens. Nou, kortom, how insensitive. Ik had steeds fout, maar goed, alsnog goed gemaakt. De Tin Man, aardig film. En de muziek van Simon Boswell was uit de tv-serie Tin Man. A law book was no good. afraid she prayed that he'd return that fateful night. Oh, that night. When nothing she said could keep her man from going out to fight. From the moment a girl gets to be full grown, the very first thing she learns when two men go out to face each other, only one returns. bravest of them all. Ja, en ook weer deze muziek komt uit de koker van Burt Bacharach. The Man Who Shoot Liberty Valance, Gene Pitney uit de soundtrack Thin Man. Uh, eens even kijken, we hebben nog 10 minuutjes. Dat is nog wel de moeite waard om nog weer eens even een nieuwe film te draaien. Dus de film Split. Dat is een ander soort soundtrack. Hè? Ik zelf hou daar minder van, maar ik moet daar toch wel wat van draaien. Ik ga Somebody Saves Us. Muziek West Dylan Thornton. To the town of Alfreal rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip, big iron on his hip. It was early in the morning when he rode into the town. He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw, loose and running, came the whisper from each lip. And he's here to do some business with a big iron on his hip. Big iron on his hip. In this town there lived an outlaw by the name of Texas Red. Many men had tried to take him and that many men were dead. He was vicious and a killer, though you youth of 24. And the notches on his pistol numbered one in 19 more. One in 19 more the stranger started talking made it plain to folks around. Was in Arizona Ranger, wouldn't be too long in town. He came here to take an outlaw back alive or maybe dead. And he said it didn't matter, he was after Texas Red. After Texas Red. It wasn't long before the story was relayed to Texas Red. But the outlaw didn't worry, men that tried before were dead. Twenty men had tried to take him, twenty men had made a slip. Twenty-one would be the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. The morning passed so quickly it was time for them to meet. It was twenty past eleven when they walked out in the street. Folks were watching from the windows, everybody held their breath. They knew this handsome ranger was about to meet his death, about to meet his death. There was 40 feet between them when they stopped to make their play. And the swiftness of the Ranger is still talked about today. Texas red and not cleared leather for a bullet fairly ripped. And the Ranger's aim was deadly with the big iron on his hip. Big iron on his hip. It was over in a and the folks had gathered round. There before them lay the body of the outlaw on the ground. Oh, he might have went on living, but he made one fatal slip when he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. Ja, ik zou bijna zeggen, een slingertje die blijft achter elkaar doordraaien. Uit de film Split. Eh, een film die ook 19 eh, januari in première is gegaan. Het is met James McAvoy in de hoofdrol... en eh, Anna Taylor-Joy en Betty Buckley. Een man met 23 verschillende persoonlijkheden... kidnapt drie jonge meisjes om te kunnen offeren... aan de onauspellend 24 ste persoonlijkheid... die op het punt staat zich te openbaren. Geslaagde low-budget thriller met sterke hoofdrollen van McAvoy... Eh, Taylor Joy. En eh, Split, ondanks de nogal fantastische plot, stevig op de grond kunnen houden. Een lang verwachte comeback van de regisseur Shyamalan, Night Shyamalan... die onder andere The Sixth Sense heeft gemaakt. En daarna een paar films die niet zo uh, overtuigden. Lady in the Water en After Earth. En dit is absoluut weer een knaller. Dus we bekijken. Ik doe nog een klein stukje van een ander nummertje. En dat is Rejoice. De, deze muziek sluit trouwens wel aardig aan bij uh, eh, We Short Liberty Valance. When all at once a mighty bunch of red-eyed cows he saw Plowing through the ragged skies And up a cloud West Dylan Thornton. Yippee-i-yay still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. Uit film eh, Jackie nog een klein stukje. Intro. mij uh, eh, gaat helemaal fout. Jackie. Nou, dat bewaren we gewoon voor de volgende keer. We gaan er gewoon uit met onze af muziek. Philippe Rombie. Je hebt geluisterd naar CFM Cinema. Op het einde ging het even fout. Een paar verkeerde eh, tunes, maar goed. Dat kan gebeuren. Het is allemaal live natuurlijk. Er zat van alles tussen. Pop, klassiek, beetje muziek. Nieuwe films file. Brimston. Manchester by the Sea. Ik wens je een hele goede filmweek toe. Er is genoeg te bekijken in de bioscoop op de buis en altijd op dvd.